Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de CIA die geheime informatie lekte naar Wikileaks... is veroordeeld tot 40 jaar cel. De 35-jarige programmeur is ook schuldig bevonden aan het bezit van kinderporno... en het afleggen van valse verklaringen. De aanklagers hadden levenslang tegen hem geëist. Ze spreken van de grootste diefstal van geheime informatie in de geschiedenis van de CIA... De gelekte documenten laten onder meer zien hoe de Amerikaanse inlichtingendienst andere overheden en mogelijke extremisten bespioneert. Israël zegt de Hamas-brigade in Gan Yunis helemaal te hebben vernietigd. In de stad in het zuiden van de Gazastrook is de afgelopen weken zeer zwaar gevochten. Na Gan Yunis is volgens Israël nu Rafah aan de beurt, aan de Egyptische grens. Daar verblijven naar schatting een miljoen vluchtelingen uit de rest van de Gazastrook. Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen een onbemande boot vernietigd... die vol met explosieven op de Rode Zee voer. De boot naderde vrachtschepen en Amerikaanse marineschepen. Eerder op de dag schoten de Amerikanen al een drone uit de lucht... die boven de Golf van Aden vloog, ook bij Jemen. Daar zitten de Houthi-rebellen die geregeld schepen aanvallen. Het lijkt erop dat de Tweede Kamer toch miljarden beschikbaar stelt... zodat het demissionaire kabinet door kan gaan met de aanpak van de stikstofcrisis. Het beoogde fonds van 24 miljard euro kwam er niet door... door de val van het kabinet. Maar nu lijkt de Tweede Kamer er wel 3 miljard voor te willen uittrekken. Zo zouden provincies toch geld kunnen krijgen voor hun natuurplannen... en om piekbelasters te kunnen uitkopen. Verschillende partijen, en met name de PVV, slaan in de Tweede Kamer een mildere toon aan dan voorheen. Het weer. In het noorden en oosten kan een bui vallen. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden.